Visser met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat akkoord met het nieuwste voorstel van het kabinet over de Hedwiegepolder. Dat heeft staatssecretaris Bleker gezegd in het Kamerdebat over de polder. Bleker wil een derde van de polder onder water zetten en ook andere polders teruggeven aan de natuur. Volgens Bleker beschouwt de Europese Commissie het plan als ecologisch gelijkwaardig aan het totaal onder water zetten van de Hedwiegen. Eerder vandaag reageerde de Kamer zeer kritisch op het plan van Bleker. Anders Breivik was van plan de vroegere Noorse premier Brunland te onthoofden toen hij het bloedbad op Utøya aanrichtte. Zij was zijn eerste doelwit, vertelde hij op de vierde dag van zijn proces. Hij had haar onthoofding willen filmen en op internet willen zetten. De sociaaldemocraat Brunland was tussen 1981 en 1996 drie keer premier van Noorwegen. Ze had het eiland enkele uren voordat Breivik aankwam verlaten. Een ander plan van de Noor was om een olietanker te kapen en die vol te stoppen met explosieven. Met deze superbom wilde hij de jaarlijkse 1 mei parade in Oslo opblazen. Voor het eerst in tien jaar is het aantal verkeersdoden gestegen. Dat heeft minister Schults van Hagen van Verkeer bekendgemaakt. Vorig jaar kwamen 661 mensen om in het verkeer. In 2010 waren dat er nog 640. Vooral fietsende ouderen zijn vaker de slachtoffer geworden. De dalende trend zette wel door onder inzittenden van auto's en onder motorrijders. De medische gegevens van duizenden Brabanders liggen op straat, meldt Omroep Brabant. Het gaat om dossiers die staan op de website van medisch onderzoekscentrum Diagnostiek voor U. Dat doet onderzoek voor ziekenhuizen, bloedbanken en huisartsen. Cliënten konden met een voor de hand liggend wachtwoord toegang krijgen tot een afgeschermd deel van de site waar ze medische dossiers van duizenden mensen konden bekijken. Veiligheidslek werd ontdekt door een lokale politicus. Gebruikers kunnen tijdelijk niet inloggen op de site. Het weer, in een groot deel van het land buien, staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. Ook morgen buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A6 tussen Jouren en Emmeloord en op de A44 tussen Wassenaar en Knopend Burgerveen. Tot zover de verkeer.